Zes uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Amsterdamse wijk Osdorp is vannacht een man doodgeschoten. De politie is op zoek naar de schutter of schutters. Omwonenden zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. De politie onderzoekt of het gaat om een liquidatie... zoals er de laatste tijd meer zijn geweest in Amsterdam. De Mexicaanse autoriteiten hebben 43 vermiste studenten officieel doodverklaard. De studenten verdwenen op 26 september na rellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat ze ontvoerd, gedood en verbrand zijn... en baseert zich daarbij op een bekentenis van een lid van het drugskartel. De verdwijning leidde afgelopen maandag en de maanden daarvoor tot grote protesten in Mexico. Tien priesters in de Spaanse stad Granada zijn aangeklaagd voor het misbruiken van vier minderjarige jongens. De jongens zouden door de priesters zijn misbruikt tussen 2004 en 2007. Naast de priesters zijn er ook twee medewerkers van de katholieke kerk aangeklaagd. De jongens zouden zijn misbruikt tijdens seksfeesten die georganiseerd werden door de priesters. Zowel de paus als de bisschop van Granada boden namens de kerk eerder al hun excuses aan voor het misbruik. In de Australian Open heeft Serena Williams zich geplaatst voor de halve finales. De Amerikaanse nummer 1 van de wereldranglijst won in twee sets van de Slovaakse Chibokova. Haar zus Venus verloor in de kwartfinales in drie sets van Madison Keys. In het dubbelspel was de halve finale het eindstation van Michaela Krajcek. Met haar Tsjechische partner Strikova verloor ze van het duo Jung en Yi. Het weer, het is bewolkt, het is zo'n 3 graden. Vanochtend valt er wat lichte regen en gaat het waaien. Vanmiddag regent het even flink, daarna komt er wat zon... en dan wordt het 6 tot 8 graden. De wind wordt krachtig, aan zee stormachtig... en op de Wadden wordt het misschien windkracht 9. Dit was het NOS Journal. DFM.